for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was some. 79 van de groep de Air Supply. Goedemiddag luisteraars, dit is Radio Barbier. Tot twee uur Kruijbeek geïnformeerd met een studiogast hier, uh, Robert van het Oog van die ook nog een beetje wat foto's aan het trekken is. En we danken ook natuurlijk Thibaut voor de afgelopen uren. Bij ons zit die goed, Radio Barbier, voor degenen die aan tafel zitten, smakelijk eten. En dit is een klassieker uit de jaren 60 van de Creedence Clearwater Revival. En I Put A Spell On You. I put a spell tijdens de Creedence Clearwater Revival en I Put a Spell on You. Tussen 2 en 4 uur krijgt u dan uh, eh, leef Leeft met twee gasten, eh, Jeroen van Varenberg en Vincent Faril van eh, restaurant De Basiliek. Even terug in de tijd, doen we al een tijdje met The Osmonds. There's a message every tongue got to stop them crazy horses on the run. Meer dan dichtbij. mannen van Temse of van Tielrode, de twee Belgen. En inderdaad, Lena, ondertussen zitten we al een beetje op ons gemak wat onze eigen muziekkeuze dan betreft. Deze dame is gisteren overleden of eergisteren. Pracht van een vrouw, Marion Faithful. As tears go by. Goedemiddag, Radio Barbier. said of my heart. Een van die prachtige platen van de Engelse groep ABC. En uh, The Hall of My Heart. Ondertussen zitten we hier helemaal klaar wat de techniek dan toch betreft. Bijna half één op Radio Barbier. Een Goedemiddag, dit is Kruibeke informeert, maar daar moeten we toch nog iets aan toevoegen. Want eigenlijk moet het zijn Beveren Kruibeke Zwijndrecht informeert. Maar daarover meer volgende maand. Ook nog even zeggen dat het vandaag boerenmarkt was. Was inderdaad, maar die is eh, bijna afgelopen. En vanavond kan u naar eh, Winterwende in het kasteel van Basel met de lokale groep Het is wat is.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 En dan deze mooie toch wel zing, vecht, huil, wit, lach en bewonder. Zes over half één op Radio Barbier. In Kruijbeek informeert. Ja, ja. Niet zonder ons. De mooiste muziek op Radio Barbier krijgt u. Dat is zo, hè. Dit is Christopher Cross. En deze mooie Arches Theme. Once in your life you find her. Someone who turns your heart around. And next thing you know, you're closing down the town. mooie stem deze Christopher Cross en de Archers Team. Ondertussen nog even wat reclame maken voor onze eigen uh, zaak. Natuurlijk platenbeurs op 6 april in eh, de jongensschool of ja, gemeenteschool in Kruijbeke. Hè? En dat allemaal begint om 9 eh, uur s morgens al. Dit is muziek van Ten CC en Feel the Love. action. I've made the right connection. NCC, Cuddly and Cream. Dat waren de jongens vanuit NCC. Kwart voor één op Radio Barbier. Goedemiddag, als u aan tafel zit, smakelijk eten. The Art of Noise. Gaan we nu draaien met The Moments in Love. degene die zich afvragen waar blijft de informatie. Wel, volgende maand is er dan heel wat terug informatie, want we zijn nu samen één grote gemeente, Beveren, Kruijweken Zwijndrecht. Degenen die willen weten waar de activiteiten plaatsvinden, gewoon even opzoeken op eh, Google. Activiteiten Beveren, Kruijweken Zwijndrecht. En daar staan 1172 activiteiten, dus keuze genoeg. 25 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Love is a burning thing and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Een man met een zeer herkenbare stem, deze Johnny Cash. En speciaal voor onze collega Greet was dat. Van de country naar een beetje reggae muziek met Stevie Wonder. Ja, ja, de Stevie Wonder, die zwaaien we uit om plaats te maken voor Alicia Bridges. En I Love the Nightlife. Ja, wie niet, hè? Drie over 1 uur, goedemiddag, luisteraars. Radio Barbier, uw lokale radio voor Beveren, Kruijbeke en Zwijndrecht. Zo is dat, hè? Tussen twee en vier, Kruijbeke leeft met eh, Chief en Martin. gelijknamige cd Disco 50 met allemaal disco-hits uit de jaren 70, dacht ik, en Alicia Bridges. Even kijken naar onze studioklok. Het is 8 minuten over 1 uur op Radio Barbier. En dit is Paul Simon. All Around the World. Die kennen we nog van uh, Simon Garfunkel. Radio Barbier. Goedemiddag. Over the mountain, down in the valley, lives a former talk show host. Everybody knows his name. He said there's no doubt about it was a myth of fingerprints. I've seen them all, and man, they're all the same. Well, the sun gets weary and the sun goes down. Ever since the watermelon, and the lights come up on a black pit town. Now somebody says, what's a better thing to do? Well, it's not just me and it's not just you. This is all around out in the Indian Ocean somewhere, there's a former army post, abandoned now just like the war. And there's no doubt about it, it was the myth of fingerprints. That's what that old army post was for. Well, the sun gets bloody and the sun goes down ever since the watermelon. And the lights come up on the black pit town. Somebody said, what's a better thing to do? Well, it's not just me and it's not just you. This is all around the world. Over the mountain, down in the valley, lives the former talk show host. Far and wide, his name was known. He said, there's no doubt about it. It was the myth, the fingerprint. That's why we must learn to live alone. voor muziek wordt de mens alleen maar vrolijk. En als we even naar buiten kijken, dan zien we ook het zonnetje verschijnen. Dus dat maakt de dag vandaag. Vandaag alleszins al prima. We gaan even terug in de tijd met Smokey Robinson. En The Tears of a Clown. schitterende plaat van Smokey Robinson. Als u meer van deze muziek wilt horen, dat kan iedere donderdag tussen 2 en 4 uur na het programma met de Platenmolen met Greet 60s en 70s. Zo is dat, hè. En dit is, uh, ja, Carly Simon. Die kennen we nog van Your So Vain, een van mijn lievelingsplaten. En dit is dan Coming Around Again, Carly. blijft me steeds verbazen. Al speel je hetzelfde spel. Zo heb ik een rol te spelen. Met jou red ik het wel. remember een van die mooie Vlaamse klassiekers van Philippe Robrecht en Magie. Bijna half twee hier op Radio Barbier in Kruijbeek informeert. Dit is muziek van Iggy Pop uit de film Windkracht 10 en deze Passenger. Toen was hij zijn tekst kwijt, deze Iggy Pop. En de Lust, The Passenger, ja, die heeft ook een hit gescoord met de Lust for Love of zoiets. La la la la la la la, ja ja. Genoeg gezeverd op Radio Barbier, 3 voor half 2. Dit is R.E.M. and Losing My Religion. just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing My Religion van R.E.M. was dat natuurlijk zeer mooi. En dit is eh, een beetje Vlaamse muziek, Nederlandstalige muziek, zo is het. Ja, ja, daar zijn ze, hè? en Hugo. Waarom niet op Radio Barbier? Moet kunnen. Goedemorgen, goedemiddag. Goedemorgen, morgen, goeiedag. Goedemorgen, goedemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen zag. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goeiedag iedereen. Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen, zingen en dansen. Goedemorgen, morgen, ik ben blij. Goedemorgen, goedemorgen. Want ik mag er ze weer al Goedemorgen, goedemorgen, goeiedag, zonneschijn. Dank u morgen dat ik mag zijn. De wereld is een schouwtoneel dat wij bespelen. Voor iedereen zijn luchtkasteel om van te delen. En krijgen we niet al te veel, kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel sensationeel. is een schouwtoneel dat wij bespelen. Voor iedereen zijn luchtkasteel om van te delen. En krijgen we niet al te veel, kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel sensationeel. De wereld is een schouwtoneel dat wij bespelen kasteel kastelen van te delen. dan krijgen we niet al nou te veel, kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel sensationeel. scuse ho inventato io, pur di fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante, non volevo così ritrovarmi già grande. E quanta gente ho incontrato io. Quante storie, quante compagnie. Ora voglio di più. Una storia importante. Quello che sei tu. Forse sei tu. in de vakantiesfeer met deze fantastische Italiaanse muziek van Eros Ramazzotti. Buongiorno. Oh ja, van Italië naar Engeland met Debbie Harry of Blondie. Ik dacht dat ze ondertussen al 80 jaar geworden is, deze blonde met Atomic. Boias, boias. die zeker niet mag ontbreken op elke vijf of op zo. Deze plaats van Desireless en Voyage, Voyage. Tussen 2 en 4 uur krijgt u dan Kruijbeke Leeft met twee grote gasten. Zeker de eerste, Jeroen van Varenberg. Die komt eh, praten over eh, alles wat te maken heeft met voeding. En dan eh, Vincent Variel van restaurant Den Basiliek. Ondertussen horen we al Pink Floyd met een lange intro. Maar het blijft wel mooi deze Wish You Were Here. Kwart voor twee, Radio Barbier, goedemiddag. wel een hemels mooie plaat. Deze Wish You Were Here van eh, Pink Floyd. En deze man hebben we er net al eens gehoord, maar dit is eh, Paul Simon met een ander nummer uit die legendarische CD Graceland.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 doesn't speak language, he holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound, the sound. Cattle in the marketplace, scatterlings and orphanages. He looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, Amen, hallelujah, if you be my bodyguard, I can be all alone. Daddy, when you call me deze plaat van eh, Paul Simon. Van het duo natuurlijk Simon en Garfunkel in de tijd. Twee goede vrienden, maar dat schijnt kunnen ze elkaar niet meer uitstaan. Ja, zo is dat soms in het leven. Een van onze laatste platen in Kruijbeek informeert of uh, Beveren Kruijbeek is Is een plaat uit de jaren 60 van The Love Affair. en deze Everlasting laugh. Hearts on a string. uit de jaren 60 van de Love Affair. En daar hebben we onze intro teruggevonden, deze van Bert Kempfert. Want het is twee voor eh, twee uur, hè? Het was een beetje een rare uitzending. Geen Kruibeke informeert, want dat wordt vervangen vanaf volgende maand door Beveren Kruibeke Zwijndrecht, BKZ. Zo is dat, hè? dan eh, gaan er heel wat activiteiten op de planning staan. Dus dat wordt misschien wel een eh, iets of wat langere uitzending met veel info. Maar degenen die niet weten wat doen dit weekend, ga gewoon even kijken op de Google-site activiteiten Kruibeke en daar vind je al de activiteiten die er plaats hebben gedurende de maand februari. Vanavond niet vergeten in het kasteel van Basel de winterwende met Tis wat is en nog een andere groep Martin, maar die weet ik niet. Ondertussen Chief en Draaier al bij ons in de studio. De enige echte Chief en de enige echte Martin. Dit deed ons een beetje terugdenken aan de tijd van uh, eh, Sennerouvaar met eh, kapitein Zeppos. Met zijn wagentje door het water. Ja, wat u nog eh, mag verwachten tussen 2 en 4 uur in Kruijbeke leeft dat zijn eh, twee, ja, toch wel grote mannen. Zeker de eerste, Jeroen. En de tweede, Vincent Paril van de restaurant Den Basiliek op het pleintje in Basel. Dus als u het een en ander wilt weten over de culinaire hoogstandjes, blijf luisteren naar Radio Barbier. Geen nieuws, geen reclame. Dat hoort u om 4 uur maar wel even de sprekende klok zeggen. Ja, wat, dat er nog zoveel mensen naar de sprekende klok bellen, dat is ongelooflijk, hè? En dat kost geld vanaf nu. Terwijl op alle gsm's de juiste tijd staat. Voilà, twee uur. BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beverenkrijbeke-Zwijndrecht.